Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jongeren hebben stress door geldproblemen. Jongerenorganisaties hebben daar onderzoek naar gedaan. In de leeftijdsgroep van 12 tot 29 jaar zegt dik 80% dat ze wel eens moeite hebben om het eind van de maand te halen. Deze meiden in Amsterdam herkennen dat wel, zeggen ze tegen verslaggever Danny Simons. Soms heb je gewoon, eh, dan, eh, dan gooi je even je geld er doorheen en dan <laughs> is het allemaal kwijt, ja. En waar gaat dat dan naartoe? Eh, dates. Eten. Eten. <laughs> Eten, Eten. met dates. Ja. Terrasje met hun. met hun. Een expert zegt dat er veel op jongeren afkomt. Vooral als ze 18 worden, dan moeten ze zich ineens bezig gaan houden met hun zorgverzekering. En allerlei abonnementen die ineens op hun eigen naam staan. Het lijkt er niet op dat een staakt het vuren in Oekraïne dichterbij is gekomen. De Russische president Poetin heeft urenlang gepraat met een groepje Amerikanen... over een nieuwe versie van het 28-puntenplan van de VS. Deze Ruslandkenner denkt niet dat daar iets uitkomt waar alle partijen mee kunnen leven. Ik ben daar niet optimistisch over. Eh, en dan druk ik me <laughs> voorzichtig uit. Een Russische onderhandelaar zegt dat een oplossing niet dichterbij is gekomen. Wel noemde hij het gesprek nuttig en constructief. Bij een vogelkweker in Limburg is vogelgriep vastgesteld. Dat bedrijf in Weert werkt met flamingo's en kraanvogels. Zo'n 120 dieren worden gedood. De rest wordt extra in de gaten gehouden en later nog eens getest. Ook bij een eendenkweker in Nijkerk is het virus vastgesteld. Daar zijn 4700 dieren gedood. Stefania, Busy en Sterre hebben samen een nieuw nummer gemaakt. Ik zeg nee heet het en het is onderdeel van een campagne tegen vepen. Ik zeg nee. Ik speel die long game. Heb mijn grenzen straight, heb mijn eigen streep. Ze noemen zich de organs, de organen dus. De drie artiesten staan voor de longen, het hart en hersenen. Al zeggen ze er niet bij wie wie is.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 Dat zegt een Russische diplomaat die bij het gesprek aanwezig was. Wel noemde hij het gesprek constructief. De burgemeester van Terneuzen stapt definitief op. Hij had dat vorige week al aangekondigd... vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge wilde hem nog op andere gedachten brengen, maar dat is niet gelukt. Elektrische bussen veroorzaken steeds vaker schade en overlast. De bussen zijn veel zwaarder dan dieselbussen, waardoor schade aan het wegdek ontstaat. Omwonenden hebben last van trillingen doordat elektrische bussen sneller optrekken. Het weer, het is bewolkt en in het oosten kan vanochtend nog wat regen vallen. Het wordt een graad of acht. Dit is ZFM. Cause I gotta have faith. I gotta have faith.